Mark Hokke met het NOS-journaal. De toekomst aanpakt, dat heeft premier Rutte gezegd tijdens zijn Europa-speech in Berlijn. Rutte wil dat de EU zich de komende jaren inzet voor veiligheid en stabiliteit. Dat moet echt samen gebeuren, vindt hij. Onveiligheid en instabiliteit bestrijden kunnen lidstaten niet in hun eentje. Rutte wilde met zijn toespraak laten zien dat Nederland zeker vooruit wil met de EU. Het kabinet is teleurgesteld dat de Verenigde Staten importheffingen gaan invoeren op onder meer Nederlands staal en aluminium. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken vindt de reden die de Amerikaanse regering noemt niet steekhoudend. President Trump heeft gezegd dat de nationale veiligheid in gevaar komt als de Amerikaanse staalindustrie te veel krimpt door import uit het buitenland. Maar volgens Kaag hebben staalimporten uit NAVO-bondgenoot Nederland geen negatief effect op de nationale veiligheid van de VS. Een medewerker van de politie Oost-Nederland wordt ervan verdacht dat hij misbruik heeft gemaakt van het politiesysteem. De man zou informatie van de politie hebben gebruikt voor privédoeleinden. Wat hij precies met de informatie heeft gedaan is niet duidelijk. De medewerker staat sinds gisteren op non-actief en de politie wil verder niks zeggen over de zaak. Een vrouw van 24 uit Arnhem is veroordeeld voor een dodelijk ongeluk... omdat ze op haar fiets een vrouw aanreed terwijl ze op haar telefoon bezig was. Het slachtoffer, een vrouw van 83 met een rollator, overleed twee dagen na het ongeluk. Volgens de fietster liep de bejaarde vrouw ineens het fietspad op. De rechtbank vond die verklaring niet aannemelijk... omdat een getuige zag dat de oude vrouw al langer op het fietspad liep. De vrouw uit Arnhem kreeg een taakstraf van 150 uur opgelegd. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en uiteindelijk valt er later vanmiddag en vanavond in de zuidelijke helft van het land sneeuw. Eerst mogelijk lokaal ook ijzel... In het noorden blijft het droog met zonnige perioden. Morgen in de ochtend nog wat sneeuw in een brede strook over het midden van het land.